van Kesteren met het NOS-journaal. In de Canadese plaats Emke is de bestuurder van een pick-up truck op voetgangers ingereden. Twee mannen zijn daarbij om het leven gekomen. Een van hen was in de 60, de ander in de 70. Negen anderen raakten gewond, van wie twee ernstig, meldt de politie van de provincie Quebec. Het is onduidelijk of het gaat om een opzettelijke actie of een ongeluk. De 38-jarige bestuurder van het voertuig wordt ondervraagd door de Canadese politie. Noord-Korea heeft opnieuw ballistische raketten afgevuurd vanaf de kust, meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het gaat om de derde oefening in minder dan een week tijd. De oefening volgt een dag na het begin van de grootste gezamenlijke legeroefening van Zuid-Korea en de Verenigde Staten sinds 2017. De twee korte afstandsraketten hadden zo'n 620 kilometer afgelegd. Het leger spreekt van een provocatie die de vrede en stabiliteit in de regio bedreigt. De Amerikaanse regering heeft toestemming gegeven voor het project Willow Oil. Dat zijn de omstreden plannen om naar olie te boren in Alaska. Milieuorganisaties en inheemse belangengroepen zijn er woedend over. Er zal geboord worden op drie locaties in het noordoosten van de staat... wat bijna 600 miljoen vaten olie moet opleveren. Met de goedkeuring voor de olieboringen breekt president Biden een verkiezingsbelofte. Twee Russische schepen worden door de Britse marine begeleid door het kanaal. Het zou gaan om een fregat en een ondersteunend vrachtschip. De Russische vloot is al sinds begin vorig jaar actief in het oosten van de Middellandse Zee. Afgelopen woensdag passeerden de schepen de straat van Gibraltar. Sindsdien zijn ze begeleid door verschillende NAVO-landen en nu dus door de Britten. De Britse marine zegt dat de observatie ook bedoeld is om kwaadaardige activiteiten af te schrikken. Het weer in het binnenland buien, soms met hagel en onweer.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 Hold on to me. Hold on, hold me. Hold on to me. Hold on to me. Hold on to me. Hold on to me. Hold on. Hold on. Hold on, baby. Don't let go of my body. Well, hold me, baby.